uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Provinciale staten van Groningen willen dat het kabinet het voornemen om extra gas te winnen terugdraait. In een spoeddebat was brede steun voor een motie met die strekking. De statenfracties willen ook dat wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dichtgaat. Ook de Groningse gemeenteraad pleitte in een extra debat voor zo'n vastgelegde einddatum. Vorige week werd bekend dat er meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. Onder meer door toegenomen vraag uit Duitsland. Het aantal startende ondernemers is nog steeds erg hoog... vergeleken met voor corona, zegt de Kamer van Koophandel. Vooral in de zorg, de bouw, logistiek en horeca was vorig jaar een stijging te zien. In totaal kwamen er ruim 250.000 ondernemers bij. Daartegenover staan bijna 133.000 ondernemers die vrijwillig of noodgedwongen met hun bedrijf stopten. Vooral meer ondernemers in de sectoren energie en land- en tuinbouw schreven zich uit. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken werkt voorlopig vanuit huis, want hij heeft corona. Op Twitter schrijft hij dat hij geen klachten heeft. Hij was eerder op de dag uit voorzorg al in quarantaine gegaan... na een positieve zelftest van een van zijn kinderen. Dinsdag had Hoekstra zijn eerste reis als minister van Buitenlandse Zaken naar Brussel. Op Curaçao heeft een record aantal mensen corona. Het zijn er 10.000. Op het eiland wonen ruim 155.000 mensen. Gisteren kwamen er ruim 1100 nieuwe positieve testuitslagen bij. Op straat in Rotterdam is gisteravond een man van 22 doodgestoken. De dader of daders gingen er vandoor in een auto en ze zijn nog niet gepakt. Het motief voor het steekincident is niet bekend. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in een groot deel van het land, behalve voor het oosten. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. De temperatuur ligt rond de 4 graden en in het zuidoosten rond het vriespunt.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 1978 through 1983, tomboy is what I was, young and wild, sweet virginity. Now 1985, high school made me cry, and that thing crazy it was the first time I got high on life, sweet grass, good class. Being cool, my teachers always said. tonight change of the Guess it wasn't enough maar nog leuker is je booty, nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty? En ik heb een dingo, ik praat niet door voor Call of Duty.